Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De situatie in Venlo is stabiel, maar nog altijd spannend, zegt de burgemeester. De Limburgse stad heeft te maken met een aanhoudende hoge waterstand. Gisteren werd het ziekenhuis daarom ontruimd. Ook verlieten duizenden mensen na een evacuatieoproep hun huis. De hoogste waterstand zou vannacht rond drie uur worden verwacht... maar dat wordt nu vijf uur, denkt de veiligheidsregio. De moord op Peter de Vries heeft waarschijnlijk eerder te maken met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces dan met zijn werk als journalist. Dat zegt de hoogste baas van het OM in Nieuwsuur. Hoewel het onderzoek naar de moord nog loopt, wordt de aanslag gelinkt aan Ridouan Taghi. De Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuigen in de zaak tegen Taghi. De OM-baas benadrukt dat ook andere richtingen worden onderzocht. Voor de tweede keer deze week is er in de Rotterdamse haven een grote partij cocaïne onderschept. De douane vond ruim 1500 kilo van het spul verspreid over twee containers. De cocaïne heeft een straatwaarde van 115 miljoen euro. Eerder werd al meer dan 3000 kilo gevonden, verpakt tussen bananenpuree. Dat was een van de grootste vangsten in de Rotterdamse haven ooit gedaan de mensenrechtenorganisatie heeft bij een rechter in El Salvador een aanklacht ingediend tegen 26 militairen voor de moord op vier Nederlandse journalisten in 1982. De militairen zouden een hinderlaag hebben opgezet die de Nederlanders fataal werd. Het viertal maakte destijds een documentaire over de burgeroorlog in El Salvador... en werd door militairen opgewacht en doodgeschoten. De zaak zorgde voor grote verontwaardiging in Nederland. bijna 40 jaar wordt er geprobeerd om de daders te vervolgen. Het weer vannacht klaart het op.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 Wil beter zwijgen on six inches. Waist inch, smook, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. like peaches, money long like beaches, Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. face for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh. All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my to be together.